Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft een droneaanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval een IS-leider omgekomen. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikanen en bijna 170 Afghanen om het leven. De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire deel nog in Amerikaanse handen is. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond kwam de laatste evacuatievlucht aan op Schiphol. De Fiat heeft in Venlo een man opgepakt die vervalste coronavrij verklaringen verkocht. Kopers konden die gebruiken om naar landen te gaan waar een negatieve test verplicht is. De Fiat kwam de man van 47 uit Nijmegen op het spoor na een tip van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist... staan bekend als corona-ontkenners en complotdenkers, schrijft het Dagblad van het Noorden. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt... omdat hij op de Groningse nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een molotovcocktail tegen zijn voordeur. De moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Justitie en de zonen van Kennedy hebben er geen bezwaar tegen. Robert Kennedy werd in 1968 op een campagnebijeenkomst vermoord door een Palestijnse Jordaniër. Vijf jaar nadat zijn broer, president John F.